Een van de mannen heeft hem vervolgens misbruikt. De belagers zijn nooit gestraft. Drie van hen werken nog bij Defensie. Ze zijn verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Mensen buiten Defensie niet. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn vanochtend voor de laatste keer bij informateur Zalm. Gisteren hebben de fracties van de vier partijen het resultaat van bijna zeven maanden onderhandelen gelezen. Rond middernacht ging ook de VVD als laatste akkoord. Alle vier de fracties hebben nog wel wat opmerkingen... waardoor er misschien nog een paar kleine wijzigingen in het regeerakkoord worden aangebracht. Naar verwachting wordt het akkoord rond 1 uur vanmiddag gepresenteerd. De politie in Oost-Nederland gebruikt vanaf vandaag drones... bij grote verkeersongelukken en rechercheonderzoeken. Ze worden ingezet om 3D-foto's te maken van de plaats van een misdrijf... en om overzichtsfoto's te maken van een ongeval. De politie zegt dat de beelden van de drones kunnen helpen... om sneller reconstructies te maken. Daardoor kan een weg eerder worden vrijgegeven. Het gaat om een proef van zeker een jaar. Het is de bedoeling dat andere politieregio's later zullen volgen. De organisatie van de Australian Open gaat ervan uit dat Serena Williams in januari haar titel komt verdedigen. De Amerikaanse beviel in september van een dochter. Volgens de toernooidirecteur is ze aan het trainen en wil ze er over een paar maanden weer bij zijn. Serena was in verwachting toen ze begin het jaar haar zus Venus in de finale van de Australian Open versloeg. Sinds die finale heeft Serena geen wedstrijden meer gespeeld. Het weer, het is bewolkt en er valt lichte regen. In het zuiden blijft het vaker droog.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 Er is nog altijd veel vertraging door ongelukken en daardoor lossen de files in de Randstad maar moeilijk op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Maarsen en Knopend Holendrecht 9 kilometer file. De vertraging is daar 50 minuten, want er zijn drie rijstroken dicht. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 40 minuten op onthoud door een aanrijding. Drie kwartier vertraging is er op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 20 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren door een aanrijding. Daar zijn drie rijstroken dicht. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en knappen. de Oude Rijn. Zes kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En er staat een auto met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. En dat levert ook 11 kilometer op. Verder is de N211 nog steeds dicht in beide richtingen tussen Den Haag en Naaldwijk. Want daar is de politie bezig met onderzoek na een ongeluk. Je kunt het beste de omleidingsroute U2 22 23 volgen.